Clemens Peters met het NOS Journaal. De man die afgelopen weekend overleed is gestorven aan een cocaïnevergiftiging en niet door geweld, zegt de lijkschouwer. De arrestant had wel letsel, maar dat kan volgens het OM heel goed zijn ontstaan bij de poging hem te reanimeren nadat hij onwel was geworden. De man van 30 uit Nijkerk was er in zijn auto vandoor gegaan toen de politie hem s'nachts wilde controleren. Na een achtervolging werd hij in Amersfoort aangehouden. Hij werd naar het cellencomplex in Houten gebracht en daar werd hij onwel. Hij overleed in het ziekenhuis. West-Afrikaanse troepen zijn vanuit Senegal Gambia binnengevallen... om de oude president Jammeh af te zetten. Eerder vanavond werd Adama Barrow in de Gambiaanse ambassade in Senegal beëdigd als de nieuwe president. Hij moest in Senegal worden geïnstalleerd omdat Jammeh weigert plaats te maken. De VN-veiligheidsraad wil dat er eerst naar een politieke oplossing wordt gezocht, maar de Afrikaanse troepen lijken nu de aanval gekozen te hebben. Amsterdam onderzoekt of er nog een derde persoon is overleden... doordat de stad eergisteren langdurig zonder stroom zat. Een vrouw van 75 werd onwel, maar haar man kreeg eerst geen contact met 112. Uiteindelijk overleed de vrouw in een ambulance op weg naar het ziekenhuis. Eerder was al bekend geworden dat twee andere vrouwen... als gevolg van de stroomstoring waren overleden. De Gouden Radioring is dit jaar gewonnen door het programma Helemaal Haandrikman van Radio 2-presentator Bert Haandrikman. Het programma was tot 1 januari van dit jaar door de week te horen op Radio 2. De radioster voor de beste presentator slash DJ is bij de mannen gewonnen door Gerard Ekdom van Radio 2 en bij de vrouwen door Eva Koreman van 3FM. Tineke de Nooi ontving tijdens het radiogala een Marconi Oeuvre Award. Het weer. Vanavond en vannacht in het noorden iets warmer dan in het zuiden. Daar kan het vannacht min 6 worden. Morgen zijn er wolken, afgewisseld met zon, bij maxima iets boven nul.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 En dat geeft helemaal niks, we hebben vier uur per week op de donderdagavond en op de zondagavond... En ook deze twee uurtjes gaan wij weer beginnen met nieuwe werkjes. We beginnen met Richard Osborne met zijn nieuwe cd, nieuwe album Endless. Daarna komt eh, Catherine Kay met eh, Reflected in a flowing, flowing Stream. Sorry, Flowing Stream. En daarna nog veel meer andere hele fijne werkjes. En we gaan vooral natuurlijk ook terug in de tijd. En je kan het allemaal meelezen op peacefulradio.info.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 Amen. kisses. I am Anaya, one of the artists of Peaceful Radio. Please visit my website www.anayamusic.com. Bye! zweite Ebene. Die Hohepriesterin. Die Begegnung mit dem Unbewussten. Eine fremde Welt begegnet dir. Eine geheimnisvolle Welt. Das andere in dir. Es ist dir fremd und doch ein Teil von dir. Kräfte werden wach, die sich deiner Macht entziehen. Kräfte, die dich binden, die dich mit sich ziehen. Lege ab Kontrolle und Vernunft. Lass dich leiten. Lass dich führen. Folge deinen Gefühlen. Folge deiner Fantasie. Lass dich ein in verborgene Räume.